Van 3 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Informateur Cenk Willink vindt dat PVV en SP zijn afgevallen om een coalitie te vormen. De VVD en het CDA blijven bij hun afwijzing van een coalitie met de PVV. En ze hebben dat gisteren ook inhoudelijk gemotiveerd. Cenk Willink heeft vanochtend ook nog eens van SP-leider Roemer gehoord... waarom hij niet ziet in een kabinet met de VVD. Hij trekt daaruit de conclusie dat SP en PVV blokkades opwerpen... dan wel worden geblokkeerd. Hij zei erbij dat ook GroenLinks niet meer in beeld is. Tjink Willink gaat verder met een onderzoek naar een kabinet van in elk geval VVD, CDA en D66. De man van 19 die vorig jaar in een woonwijk in Breda op hoge snelheid een peuter van drie doodreed en daarna doorreed, moet opnieuw de cel in. De rechter wil dat hij ook het voorwaardelijke deel van zijn straf uitzit, omdat hij niet wilde meewerken aan behandeling in een kliniek en na drie dagen is weggelopen. Daarmee schond hij volgens de rechter de voorwaarden van zijn voorwaardelijke celstraf. Vorig jaar werd de man veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De Pool, die zich vorig jaar op Schiphol voordeed als terrorist... is in hoger beroep veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf. De man had een slok op en riep twee keer tegen de marechaussee... dat hij een terrorist was en dat hij een bom bij zich had. Daardoor werd een deel van de luchthaven urenlang afgesloten. De rechtbank had hem eerder een boete van 900 euro opgelegd omdat de man zijn baan en vriendin was kwijtgeraakt, koos het Hof voor een voorwaardelijke straf. Het Europees Parlement heeft de immuniteit opgeheven van Marine Le Pen. Dat gebeurde op verzoek van de Franse justitie die haar wil vervolgen wegens belediging van de burgemeester van Nice. Ze noemde de burgemeester een handlanger van jihadisten. Het is de tweede keer dat het Europarlement stemt voor het intrekken van de juridische bescherming van Le Pen. Begin dit jaar gebeurde dat ook, toen omdat Le Pen foto's van gruweldaden van IS via Twitter had verspreid, wat in strijd is met de parlementaire regels. Het weer, de bewolking neemt langzaam toe en er valt een enkele bui in het oosten en zuidoosten met onweer.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 We hebben weer heel wat te gaan. Acht nieuwe binnenkomers in deze week. De eerste eh, op 40, maar dat hoor je straks. We beginnen met een one-hit wonder uit 1968. John Fred and the Playboy Band en Judy in Disguise. En daarna The Turtles met She'd Rather Be With Me. Veel plezier het komende uur. tonight. I've taken everything in sight. Unzipping the strings of my kite. Uh-oh. Uh-oh. Uh-oh. Judy in the sky, what you aiming? Just take your glasses het eh, eh, tweede uur met eh, John Fred en zijn Playboy Band... en Judy in Disguise with Glasses, een one-hit wonder uit 1968. En de tweede, dat waren de Turtles met She'd Rather Be With Me... en dat was de eerste nieuwe binnenkomer op 15 juni 1967. Ze kwamen binnen op nummer 40.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 The Four Tops and The Seven Rooms of Gloom. opletten natuurlijk. Dit waren de Four Tops met Seven Rooms of Gloom. En die kwamen binnen op nummer 38. Dan gaan we u weer even trakteren op een top 100 hit. Dit keer uit het jaar 1974. Hier is Traffic Jam van Sailor. of Mechanical Man. With Mechanical Man. top 100 is uit 1974. Traffic van... Eh, pardon, eh, <laughs> Traffic Jam van Sailor. En eh, die hebben een schitterende eerste album gemaakt. En daarna was de commerciële hoek bij de groep zo'n beetje op. We hebben niet veel meer van ze gehoord... na een aantal succesvolle singles en dat eerste album. Gaan we weer verder met die top 40 van 50 jaar geleden. Weer twee nieuwe binnenkomers achter elkaar. Cilla Black op nummer 36 met What Good Am I... Daarna op 35 binnengekomen Gladys Knight en de Pips. Take Me In Your Arms and Love Me. Once I used to turn away and never hear a word you'd say. Suddenly your words run true. I started to believe in you. Now I love you, but you are gone. There's nothing left to build upon a world I never knew. I thought I could depend on you for love. Come to you for love. but won't admit that love has gone. 35, Gladys Knight en haar pips en Take Me In Your Arms and Love Me. Een persoonlijke favoriet, maar dat kan ik ook zeggen van de volgende groep die we gaan draaien. Twee tracks achter elkaar, The Beatles van het White Album. We beginnen met een John-nummer, Happiness is a Warm Gun, en daarna een Paul-nummer, Martha My Dear. Here's and The Beatles. She's not a girl who misses much. oh, yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. my days in conversation, please remember me. van het eh, Beatle-album. The White Album, Happiness is a Warm Gun. En eh, Martha, My Dear van John en Paul uit 1968. En dan zijn we toe aan de laatste drie nieuwe binnenkomers van de, deze week. Uit 1967, eh, de 15e juni. En op nummer 34 is de eerste van die laatste drie. Respect van Aretha Franklin. 34 R-E-S-P-E-C-T. Dat was Aretha Franklin. En één plaatje hoger vinden we Cliff Richard. I'll Come Running. Matter of fact, you're on the right track. My future looks black and blue. Didn't take long to see I was wrong that I still got it strong for you. take back the words that brought all that hurt upon her. We both made mistakes, had some bad breaks, but we've got what it takes to go on. Nieuw op 33, Cliff Richards met een, Neil Diamond compositie. I'll Come Running. En de hoogste nieuwe binnenkomer van... Binnenkomer. Binnenkomer. <laughs> van 15 eh, juni 1967 is weer zo'n supergroep. En dat is dan eh, Cream in dit geval. En ze komen binnen op 32 met Strange Brew. was de laatste van vijf weken nieuwe binnenkomers. En deze eindigde op 32 Strange Brew met Cream. Volgende week hebben we gelukkig maar één week met nieuwe binnenkomers, de 22 e juni.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 En op dat, op dat album staat het nummer The Big Log. En dat was een top 100 hit uit 1983. album The Principle of Moments was dit eh, Robert Plant met Big Log. Een top 100 hit uit 1983. Dan gaan we weer eventjes eh, wat decennia terug in de tijd. En dat doen we met Booker T. Pardon, Booker T wou ik zeggen, ja. Dat is het helemaal niet. Het is Bill Haley samen met zijn Comets en Shake, Rattle and Roll uit 1954. talk Música right. afford to kill a snake no more, my love. Riggy diggy diggy, mongoose is gone. Everybody who read the Jungle Book and know that Ricky Ticky Tape is a mongoose who kills snakes. When I was a young man, I was led to believe there were organizations to kill my snakes for me. I.e. the church, I.e. the government, I.e. school. But when I got a little older, I learned how to kill myself diggy diggy, mongoose has gone. Riggy diggy diggy, mongoose has gone. Won't be coming around for to kill you snake no more, my love. diggity mongoose that gone last time. Eh, matchbox voor de 15 juni 2017. We sloten af met eh, Donovan en Ricky Tikki TV. Eh, volgende week zijn we er natuurlijk weer. Hans is er niet, want die zit een paar weken in Noorwegen. Die gaat even de Noordkaap bezoeken. 28e is hij weer terug, dus ik weet niet of hij de 29e ook weer hier is. Dat merken we vanzelf, maar vandaag dus niet. In ieder geval een fijn weekend. Stralend weer staat ons te wachten dus dat is al prettig.